Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Drie Kamerleden van Forum voor Democratie moeten een week worden geschorst. Dat vindt de commissie die checkt of politici zich wel aan de regels houden. De Kamerleden, onder wie Thierry Baudet, zouden een bijbaantje bij een bezorgdienst niet hebben gemeld. En dat moet wel, want politici moeten het opgeven als ze een zakcent bijverdienen. Als de forumkamerleden echt worden geschorst... mogen ze een week niet meedoen aan debatten... maar mogen ze nog wel stemmen over moties. Het kabinet wil telefoons gaan verbieden op de basisschool. Dat is nodig, zegt de onderwijsminister. Die mobieltjes die zorgen voor een hoop eh, afleiding... en zorgen ervoor dat leerlingen zich niet goed kunnen concentreren... op wat ze in de klas moeten doen, namelijk leren. Het telefoonverbod komt niet in de wet te staan... maar is een afspraak tussen het kabinet en scholen. De PO-raad, die opkomt voor scholen, vindt het ook een goed idee. Ze zien dat de meeste scholen zelf het verbod al hebben ingevoerd. In Portugal moeten ze op zoek naar een nieuwe premier. Antonio Costa is afgetreden vanwege een groot corruptieonderzoek... naar sommige schimmige rond de winning van lithium. Dat is de grondstof die wordt gebruikt voor oplaadbare batterijen in telefoons en elektrische auto's. In Europa zit dat vooral in Portugal onder de grond en dus is er veel geld meer te verdienen. En 20 jaar geleden ging deze ultieme kerstfilm in première. In my Love Actually, dat is de romantische comedy over negen liefdesverhalen in Londen. Een maand voor de kerst. Filmjournalist Jort legt uit wat het succes van de film is. Gevoelsmatig zit dus een beetje iedere denkbare romantische situatie in één film. En als kijker stap je dus in een wereld waarin iedereen verliefd is, maar wel op een net iets andere manier de film spat daardoor ook wel uit elkaar van de clichés... maar dat is eigenlijk ook wel deel van de charme. Kritiek is er ook. Ze wordt een vrouw meerdere keren gevetshamed... en worden ze ontslagen, wordt ze ontslagen omdat haar baas verliefd op haar is. Maar dat betekent niet dat we de film moeten cancelen, vindt de filmkenner. Want films die nu gemaakt worden over, kunnen over 20 jaar ook weer voor ophef zorgen, vindt hij. Het weer af en toe een bui, al droogt het vannacht even op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen opnieuw regen, dan 12 graden.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 Eindhoven Airport weert vanaf 2026 alle privévluchten. Omwonenden klagen al langer over geluidsoverlast. De luchthaven hoopt dat die door de maatregel met 30% verminderd wordt. Tegen burgemeester Mikkers van Den Bosch hebben 20 mensen aangifte gedaan. Op een bewonersbijeenkomst over asielzoekers had Mikkers kritiek op Marokkaanse veilige landers. De burgemeester wordt beschuldigd van haatzaaien, racisme en oproepen tot discriminatie. De integriteitscommissie van de Tweede Kamer wil drie Kamerleden van Forum voor Democratie voor zeven dagen schorsen. Het gaat om Baudet, Van Meijeren en Jansen. De drie hebben zich niet aan de gedragsregels gehouden door een nevenfunctie niet te melden.